grond en kent mij. Mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor u. waar ik ook naartoe zal gaan. Ik weet dat u daar bent. u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. En u bent Lübeck vor. ben ik door u geweven. U bent oneindig groot. Ik dank u voor dit wonder, Heer, dat u mijn leven kent. En wat er ook gebeuren zal, dat u steeds bij u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. En u bent voor mij. En mij.